volgden tientallen naschokken. Vooral het noordoosten van het eiland is getroffen. Naast tien doden zouden er zeker 40 gewonden zijn. Lombok ligt enkele tientallen kilometers ten oosten van het populaire vakantieeiland Bali. Daar worden geen verwoestingen of slachtoffers gemeld. Ook op Lombok zelf en de nabijgelegen Gili-eilanden komen veel toeristen. De vulkaan Rinjani, geliefd bij wandelaars en klimmers, is gesloten vanwege aardverschuivingen. Israël heeft de 17-jarige Palestijnse activiste die in maart was gearresteerd vrijgelaten. De roodharige activiste kreeg onder Palestijnen een heldenstatus. Meisje had samen met haar moeder op het erf van hun huis op de westelijke jordaan twee Israëlische militairen belaagd. De tiener sloeg en schopte een van hen. Ze werd veroordeeld tot acht maanden cel vanwege mishandeling en komt nu vervroegd vrij. Dat geldt ook voor haar moeder die dezelfde straf had gekregen. In Cambodja worden parlementsverkiezingen gehouden. Het staat vast dat premier Hun Sen, die al 33 jaar aan de macht is, die zal winnen. De belangrijkste oppositiepartij mag niet meedoen en heeft opgeroepen tot een boycott. Drie weken geleden stelde de regering het verspreiden van nepnieuws in Cambodja strafbaar. Volgens critici probeert Hun Sen daarmee tegengeluiden de kop in te drukken. De orkaan Jongdari is in het zuiden van Japan afgezwakt tot een tropische storm. Jongdari leidt tot veel overlast. Er zijn tot nu toe 16 gewonden gemeld. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. De wederregen regen leidt tot overstromingen. De storm trekt nu richting Hiroshima... waar begin deze maand door overstromingen al 200 doden vielen. De afgelopen weken werd Japan ook nog getroffen door een hittegolf... die zeker 80 levens eiste. Het weer geregeld zon, maar ook nu en dan bewolkt. In het westen kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 25 tot 28 graden.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 a lovely way to be aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream or dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea don't fight the moon, the stars above don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. when your eyes met mine was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together. I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Together. twee uur van CFM eh, Jazz, samenstelling, presentatie Alco B. En begonnen natuurlijk met een heerlijk nummertje van Frank Sinatra, heel bekend nummer. Het heet volgens mij, ik dacht dat het heette Wave uit mijn hoofd. Eh, ja, wat heb ik onder andere op de rol staan? Dave Kos, de nazaten, Bobby Farron, Arturo Sandoval, Candy Dulver. Eh, iets van de cd van Jazz Loves Disney. Tony Vos, Jazz Behind the Dikes. Eh, Wissel Ilken heb ik ook nog staan. Sugar Pie en de Candyman. Nou, dat beloof je van alles. Hele mooie muziek. Eh, laten we meteen de tweede uur toch wat, eh, wat meer pit erin doen. En dan ga ik toch daar even kijken. Dave Kos. Bekend nummer. This will be... Dave Kos, ik noem dit feestmuziek. En feestmuziek dat wordt ook geproduceerd door een Nederlandse band, De Nazaten. En die hebben eh, inmiddels al hun zesde eh, cd uitgebracht als De Haan Tanden Krijgt. En eh, ja, daar spelen op mee Ronald Snijders op fluit en Juan Navia op toetsen. En ze spelen eigenlijk alleen maar composities van Robbie Alberga. ja, groot kenner van Surinaamse muziek. Surinaamse invloeden zijn er ook veel... Ja, in het tweede uur moet deze muziek kunnen. Trobi, Soso Trobi. en faceband de nazaten. Surinaamse band De Nazaten... op nou, hoog Surinaams gehalte. Eh, als de haan tanden krijgt. CD 2018. Ja, we draaien ook hele nieuwe dingen in dit programma. Eh, maar ook oude. Zoals deze van Bobby Farron.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 Ultimate Duets. Nou, denk aan Van Morrison, denk aan Tony Bennett, denk aan... ja, er zijn er zoveel die van die mooie Duets albums uitgebracht hebben. En ook Arturo Sandoval. En uh, dit nummertje was natuurlijk een nummer van eh, Don't You Worry About Think Thing van Stevie Wonder. Uh, er staan hele bekende mensen op die op deze cd meespelen. Ik zie onder andere de naam staan van een ABBA-zangeres, Anne Fried. Nou, als je een fan bent van ABBA, kan je dat natuurlijk niet missen. Luisteren deze cd eens een keer. tijd om naar de film te gaan. Waar is het cool? In de bioscoop. En sommige mensen hebben daar de afgelopen dagen ook heel wat films gezien. Zag ik laatst in het journaal. Eh, en de film die ik uitgekozen heb, dat zijn eigenlijk een aantal films. Want ik begin natuurlijk met uh, Lily Was Here, Candy Dover en Dave Stewart. Maar daarna draai ik iets van een paar eh, Disney cd's. Jazz Loves Disney. Candy Dover, Lily Was Here met Dave Stewart. Okay, right now we have a very, very, very special guest. Somebody I really, really admire. I think it's wonderful that he came all the way over here to do this two songs with me. Please give a big, big welcome for the one and only Dave Stewart. Ja, uit de film Lily Was Here, Candy Dover en Dave Stewart. Een live opname. Eh, ja, ik zei het al, we gaan even naar de, de film. En uh, er is ooit in 2016 een cd uitgebracht, Jazz Loves Disney. En daar wordt op gezongen door verschillende artiesten, hele bekende. Onder andere China Moses. China Moses, een dochter van Didi Bridgewater. Eh, speelt veel, of, volgens mij woont ze denk ik in Frankrijk. En eh, is momenteel ook met het Metropoolorkest eh, actief. En van haar het nummertje Why Don't You Ride. Uit de Jazz Love Disney.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 ago, you wouldn't be wandering from door to door. Why don't you do right like some other man do? Ooh, get out of here, man. Get Jazz Loves Disney. Dit was een, eh, eh, ja, eigenlijk zijn die, die songs uit die films heel veel standards geworden. Deze werd gezongen door China Moses. En die cd in 2016 had zo'n succes dat er in 2017 een vervolg op gemaakt is. Jazz Loves Disney 2. En ja, daar spelen ook hele bekende eh, Jacob Collier zie ik onder andere staan. Maar ook de Amazing Keystone Big Band. En die spelen een melodietje uit de film waar ik eigenlijk helemaal gek van werd vroeger omdat dat in een soort eh, Mickey Mouse spel verwerkt zat. Stoneboat Willy. Eens even kijken waar ik die eh, neer heb gezet. The Amazing. Ah, oh, hier heb ik hem. Stoomboot Willy. Komt-ie. deze cd is het moeilijk kiezen om nog één nummertje te, eh, te draaien. Er staan zoveel mooie dingen op. Maar wat ik, wat ik een heel mooi nummer vind... dat wordt gezongen door Laura Mulva. Eh, Stay Awake. Ja, het wordt zo mooi gezongen. Dus die, die kan, wil ik je niet onthouden. Maar eigenlijk alle nummers hierop zijn prachtig. Mm. Stay awake. Don't rest your head. Don't lie down apart. side. not sleepy as you see Je luistert naar CFM Jazz en dit is een nummer van uh, Laura Mulva van de Jazz Love Disney CD 2. Prachtig klanken. <clears throat> dat voel je over je rug, zou ik maar zeggen. Eh, ja, we draaien nieuwe muziek, want dit is een CD 2017 en ook oude muziek, eh, dat hadden we gezegd. En zo kwam ik een CD tegen, Jazz Behind the Dikes. En dat, is, dat zijn twee cd'tjes geweest. Volume 1 en Volume 2. En ik heb voor beide cd's heb ik iets gekozen. Eh, ik begin met iets van Tony Vos. Tony Vos studeerde altsaxofoon en sopraansaxofoon... conservatorium van Tilburg. Hij had een, eh, ja, een bandje, de Tony Vos Quartet of zo heette dat geloof ik. Eh, legendarisch is de aankondiging van de Vara disjockey Piet Vellemel natuurlijk over Tony Vos. misschien ken je Tony Vos ook nog als producer... want hij heeft ook aardig wat popgroepen geproduced, om het maar zo te zeggen. Ik zie staan Cube in the Blizzards, ik zie staan Exception... zelfs nog John the Revelator... Kortom, hij heeft heel wat gedaan. Maar hij heeft ook mooie muziek gemaakt. En ja, je zou het bijna vergeten. Maar als je in Nederland op vakantie gaat... dan heb je heel vaak een rainy holiday. Dan zie je zielige mensen in een, eh, vanuit hun tentje... naar buiten kijken op de camping... die uh, ondergedompeld is in de regen. En waarschijnlijk heeft hij dat ook eens een keer meegemaakt. Heeft hij dit nummer gemaakt. Tony Vos, A Rainy Holiday. Vos was dat. Eh, en van de tweede cd, volume 2, Jazz Behind the Dikes... kies ik voor Wessel Ilken met nummer Lemonade. Eh, eh, Wessel Ilken, slagwerker natuurlijk. Yes, I'm looking for a chick that only drinks lemonade. Yes, I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Now you know the type, and I know them too. They're standing at the bar, drinking ten cents brew. You ask them what they're drinking, though you already know. They say whiskey every time to make you spend your dough. That's why I'm looking for a gal that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told was made. I met a gal, I thought it was so fine. I begged her to please, please, baby, be mine. I took her out one Thursday night. She got two shots of joy juice and was ready to fight. That's why I'm looking for a girl that only drinks lemonade. I haven't found one yet, but I've been told that a few was made. Now whiskey is too powerful for a woman's brain. It'll make some simple and it makes some other chicks insane. It can make a girl weight 104. Feel so powerful she'll think she even can whip Joe. This I know to be a solid fact, cause I fell for one a little while back. She was so sweet at the start of the night But after two drinks there was nothing right That's why I'm looking for a chick that only drinks lemonade. I'm tired of being broke the day after I get paid. Ja, Wessel Ilken de, was ooit een naamgever aan de grote prijs van de Nederlandse jazz tot 1980. Daarna heette dat de Boy Edgar prijs. Volgens mij was zijn uh, vrouw, zijn eh, echtgenote, die was, Rita Reis was dat toen de tijd niet zo gecharmeerd van de keuze van de jury. Vandaar dat ze de naam van haar echtgenote niet meer aan wilde toekennen. Toen is de Boy Edgar prijs gewonnen, heb ik ooit eens gelezen. Uh, we stappen over naar iets nieuwers. Iets, uh, dit was uit 57, maar wat heel grappig is... is een band uit Italië. Miss Sugar Pie en uh, The Candyman. Het bestaat uit Lara Ferrari, Jacopo Delfini... Renato Podesta, Roberto Lupo en Claudio Ottavanio. En die eh, maken ook eh, leuke muziek. Sugar Pie en de Candyman. Even kijken, dat heb ik hier ergens staan ook. Heel bekend nummer. Je kent het allemaal. Volgens mij ook uit de film. Wordt je gazzone rijden. la pulella che mi si era alzata passa scampagnando pettulet come un appopetta fa guardare tu vuoi fare l'americana americana americana senta me chi tu fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi whisky e soda Você anda a disturbar. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You should living alla moda, but if you drink whisky and soda, all you do is sing off key. You dance the rock and roll, you play the baseball. Mais oldi per capelli, chi te li dà la borsetta capì chi te va bene e come come vuoi si tu levarli in mezza americana mezza americana quando si fa l'amore sotto la luna sotto la luna come te fai in capo il via love you you wanna be americano americano americano you wanna need a leave you just leave me got motor you do is sing off key. You dance to rock and roll. You play the baseball. The cigarettes you smoke. Leave mama protection on the make you talk. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. Don't you know it's not New York City? You're okay now, only time. You wanna be America, wanna be America. heerlijke muziek. Als je op het terrasje zit met een heerlijke cocktail... dan, eh, ja, dan is, krijg je toch echt vakantiegevoel. En waar kun je dat beter doen dan in Frankrijk? We hebben nog geen Franse muziek gedraaid. Dus ik ga nu iets draaien van demi Kat, Ping Pong. Ping, vipong, sortir en smoking... réajuster son brushing. Elle le fila jusqu'au parking, découvre qu'il enlevait sa ring. Ping aimait Pong, qui aimait Ming. Ping ça l'arrangeait que Pong s'arrange le planning et jongle toute la nuit avec Ming. son shopping, Chinese manicuring, qui rejoignit Ponga son footing pour terminer son stretching. Ping aimait Pong qui aimait Ming, Ping ça l'arrangeait, que Pong s'arrange, planning et jongle, fini les nuits avec Ming. jongle avec ses briques de ma jongle, comme les heures lui semblent longues. Demi Cat. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz, samenstellingen, presentatie Alco B. En uh, ja, wij hebben een beetje zomerse eh, jazz gedraaid, zou ik bijna zeggen. Dus allemaal vrolijk getinte muziek. Het zonnetje schijnt erbij, want het belooft toch weer een mooie week te worden qua weer. We gaan eruit met een laatste nummertje van de New Master Sounds. Een, een, een jazzband uit Leeds, Swimming With My Fishes. Misschien dat je dat vanmiddag nog kan doen in de zee. Swimming With My Fishes. Als ik hem zo gauw zie tenminste. De New Master Sound. Hier heb ik hem. Swimming with my fishes. Tot de klok van 12. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.